zeeman die vaart maar met ons mee. Wij gaan de haven uit en zeilen over zee. We gaan naar Baltimore, Shanghai en Singapore. Wij zijn de jongens van gaan varen met ons kind op de Santa Maria. In de oude cafeetjes met een glas een bier. Wij gaan varen met ons schip wat de zaal.